Lot Lewin met het NOS Journaal. In Barcelona zijn opnieuw onafhankelijkheid. Er zijn de hele dag al protesten aan de gang. Directe aanleiding is de grote politieactie van morgen. De politie viel binnen bij kantoren van het Catalaanse regiobestuur in Barcelona. Zeker twaalf politieke medewerkers werden opgepakt... en miljoenen stembiljetten zijn in beslag genomen. Madrid verdenkt het regiobestuur ervan hun eigen geld te hebben ingezet... voor het Catalaanse onafhankelijkheidsreferendum. Dat referendum is verboden door het Constitutioneel Hof. De Noord-Koreaanse minister van Buitenlandse Zaken heeft uitgehaald naar de Amerikaanse president Trump. Trump dreigde deze week in een toespraak bij de Verenigde Naties om Noord-Korea te vernietigen. Dat dreigement is volgens de Noord-Koreaanse minister niets meer dan het geblaf van een hond. De minister is nu in New York om vrijdag de algemene vergadering van de VN toe te spreken. In een reactie op de bijnaam Rocketman die Trump gebruikt voor de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un, zei de minister dat hij medelijden heeft met de medewerkers van Trump. Het Spaanse vakantieeiland Gran Canaria wordt geteisterd door hevige bosbranden. Er is inmiddels duizend hectare natuur verwoest en door de droogte en sterke wind wordt er nog meer bedreigd. Zo'n 400 inwoners van getroffen dorpen zijn geëvacueerd. Of er slachtoffers zijn is onduidelijk. In de eerste ronde van de KNVB-beker is Vitesse verrassend uitgeschakeld. De winnaar van vorig seizoen verloor na strafschoppen van de amateurs van AVV Zwift uit Amsterdam. Feyenoord won thuis met 2-0 van ADO Den Haag en Ajax haalde met 5-1 uit tegen de amateurs van Scheveningen. NAC Breda blameerde zich tegen Achilles 29. Het werd 4-3 voor de ploeg uit Groesbeek. Het weer dan nog geleidelijk overal droger.